10 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De tandarts wordt goedkoper. De maximumprijs die tandartsen mogen vragen gaat vanaf juli volgend jaar met ruim 5% omlaag, schrijft de Telegraaf. Tandartscontrole kost straks maximaal 20 euro, een vulling zo'n 55 euro. Wie vis uit Zuidoost-Azië eet, loopt grote kans bacteriën binnen te krijgen die resistent zijn tegen antibiotica, zegt Wakker Dier. Volgens de stichting worden de vissen gekweekt in enorme bassins met veel ziektes. Die worden bestreden met antibiotica. En zo worden de bassins grote kweekvijvers voor bacteriën die tegen antibiotica kunnen, meent Wakker Dier. Als de vis voor consumptie niet goed wordt verhit, kunnen consumenten die resistente bacteriën binnenkrijgen. Franse president Hollande hoopt dat Parijs zich kandidaat stelt voor de Olympische Spelen van 2024, zei Hollande in een tv-interview. Al Frans Hofstad probeerde eerder al de Spelen binnen te halen in 92, in 2008 en 2012. Maar steeds mislukte dat. 2024 is het precies 100 jaar geleden dat de Spelen voor het laatst in Parijs waren. Meer dan 125.000 mensen in de Filipijnen zijn via Giro 555 geholpen na de dodelijke orkaan Haiyan. Die trof het land een jaar geleden. Met het geld zijn onder meer huizen gebouwd en is voedsel, schoon drinkwater en schoolmateriaal aangeschaft. Tot nu toe is de helft van de 35,7 miljoen euro die via Giro 555 werd ingezameld ook besteed. Premier Rutte heeft de Australiërs bedankt die hebben geholpen bij het terugbrengen van stoffelijke resten en bezittingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Dat deed hij tijdens een ontmoeting met de hulpverleners in de Australische hoofdstad Canberra. Rutte zei dat hun inspanningen van onschatbare waarde zijn geweest. Premier noemde het goed nieuws dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil beginnen met de berging van de wrakstukken in Oost-Oekraïne. Het weer vanochtend in het oosten en noorden. Eerst wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en is er soms wat lichte regen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS. -show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad zat een file op de ring Amsterdam, de A10 West richting Den Haag-Utrecht. Daar staat tussen Geusveld en Knopen de Nieuwe Meer 3 kilometer door een ongeluk. En daardoor is bij Knopen de Nieuwe Meer de linkerrijstok dicht.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 I try to do right what is wrong. I try to keep on, keeping on. Yeah, I just keep loving good comes with me any day now. Real soon, I'm coming home. I'm coming home. Everything is gonna be fine.